Jobboot met het NOS-journaal. De Eerste Kamer is boos dat een debat over de EU vanmiddag niet door kon gaan... omdat minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken zich had afgemeld. Hij is in Zuid-Korea voor een conferentie over kernwapens. Voorzitter De Graaf zegt dat het niet kan een gepland debat eenzijdig af te zeggen... Bewindslieden zijn verplicht om aanwezig te zijn in de Eerste Kamer, tenzij ze de koningin moeten begeleiden of bij een Europese top aanwezig moeten zijn. Rosenthal vervangt in Zuid-Korea premier Rutte, die het te druk heeft met de onderhandelingen in het katshuis. In het centrum van Dordrecht staat een geldauto met motorpech. Er staan agenten om de auto heen om nieuwsgierig op afstand te houden. Rond half vier vanmiddag zag de chauffeur rook onder de motorkap komen. Uit voorzorg werd de politie gevraagd om het geld in de wagen te bewaken. Er wordt gekeken of de motor nog gerepareerd kan worden. Als dat onmogelijk is, moet een speciale sleepwagen komen om de zwaar gepantserde geldwagen weg te halen. De Tweede Kamer vindt dat het PVV-meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen een hele groep mensen onnodig wegzet. Een motie daarover van D66 kreeg niet alleen steun van de oppositiepartijen, maar ook van regeringspartij CDA en van ex-PVV'er Brinkman. D66 wil van premier Rutte horen wat hij met de uitspraak van de Kamer doet. Rutte heeft al verschillende keren gezegd dat hij niet van plan is om commentaar te geven op het initiatief van de PVV. Koningin Beatrix en prinses Mabel hebben de bevolking bedankt voor het medeleven na het ongeluk van hun zoon en echtgenoot prins Friso. Het heeft ons en onze familie diep getroffen dat zoveel met hun hart bij Friso zijn en onze zorgen delen, staat in de verklaring. De koningin en Mabel zeggen dat het medeleven van de bevolking veel voor hen betekent. Alle bemoedigende woorden, hoopvolle wensen, ontroerende berichten, gebeden en bloemen zijn ons tot steun en geven moed in deze zware tijd vol onzekerheid. Het weer vanavond helder, vannacht plaatselijk wat nevel of mist. Ook morgen veel zon en droog. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit, was... Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan 35 files, bij elkaar 130 kilometer. Ik geef een overzicht van de files van 4 kilometer en langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp 8 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4. Op de A10 Zuid richting Amersfoort tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer 8 na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 6. Verderop bij Rotterdam Sjaardoos 4. Dan de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 7. De A27 naar Almere bij Beeldhoven 4 en naar Breda tussen Hagenstein en Lexmond 4. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Hoevelaken 16 kilometer. En dat komt omdat de spitsstrook op de A1 bij knooppunt Hoevelaken dicht is.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 Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up. That is why it never stops.